10 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Drie van de vier motoren van het cruiseschip dat voor de Noorse kust strandde... doen het weer, melden Noorse media. Het is de bedoeling dat twee sleepboten het schip helpen... om de havenstad van Molde te bereiken. Maar de wind en de deining maken het moeilijk om kabels vast te maken. Het cruiseschip Sky van rederij Viking kwam gistermiddag... met 1300 opvaren aan boord in de problemen... toen tijdens een westerstorm drie motoren uitvielen. In de Britse pers wordt gespeculeerd over een vertrek van premier May. Zeker elf ministers zouden van plan zijn om haar weg te sturen... en een interim-premier aan te wijzen die de brexit moet regelen. Downing Street spreekt tegen dat May kan worden overgehaald te vertrekken. In Londen waren gisteren honderdduizenden betogers op de been... die tegen een brexit zijn. Zij dringen aan op een nieuw referendum. In Israël is Ravi Eitan overleden, de voormalig geheimagent agent die in 1960 nazi-kopstuk Adolf Eichmann uit Argentinië ontvoerde en voor berechting naar Israël overbracht. Eitan was 92 jaar. Hij deed mee aan honderden operaties waarvan de ontvoering van Eichmann het meest tot de verbeelding sprak. Eichmann was een van de organisatoren van de holocaust en werd na een proces in 1962 in Israël terechtgesteld. Het hooikoortseizoen begint dit jaar vroeg voor berkenpollenpatiënten. Door de hoge temperaturen in februari en maart komen de eerste berkenbomen al in bloei, meldt Nature Today. Dat de bloei nu al begint is vroeg, maar geen record. Zo begon het seizoen in 1990 al half maart. De berkenpollenconcentratie zal de komende week vermoedelijk oplopen... door de verwachte zonneschijn en hogere temperaturen. Op een parkeerplaats in Tilburg-Noord zijn vannacht vier auto's uitgebrand. Twee auto's raakten zwaar beschadigd door de vlammen. De wagens stonden geparkeerd voor een flatgebouw. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer op veel plaatsen zon. Het wordt 9 graden in het noorden en 12 in het zuiden. Vanavond neemt vanuit het noorden de bewolking weer toe. Hier valt vannacht wat buiige regen uit.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 How do you like your ex in the morning? Mulder en Mulder, zoals gebruikelijk. Op de zondagochtend, als het programma samengesteld wordt. En gepresenteerd ondergetekende Peter den Boer. Goedemorgen. How do you like your ex in the morning? Welkom bij de zoveelste aflevering van ZFM Jazz of ZFM Jazz. Zullen we dat vanaf nu proberen zo te zeggen. ZFM Jazz op zondagmorgen. Ehm, vandaag gaan wij eh, als thema hebben. Het thema van eh, deze aflevering is swing. Het eh, moet allemaal ontzettend swingen. Swing wil niet zeggen snel, maar wel vanuit een bepaalde dynamiek. Nou, dat, eh, ik heb geprobeerd dat samen te stellen. Het, eh, we doen ook vandaag de jarige van de dag, de agenda. En het tweede uur zal eh, hoofdzakelijk in het licht staan van 80 jaar Nederlandse jazz. Dan gaan we met sprongen doorheen. Maar eerst gaan wij luisteren naar Brenda Boykin met het Duitse trio Ulrich Rush for Sentimental. Yeah, for Sentimental Reason. I love you. sentimental reasons. I hope you do believe me, darling. I've far. I think of you every morning, darling. I dream of you at night. No, I'm never, no, I'm never, ever lonely, baby. inside. I love you for sentimental reasons, baby. Oh, I hope you do believe me, darling. I've given you my heart. for sentimental reason, dear. Darling, I hope you do believe me. For I've given you my heart for sentimental reasons. Cleopatra's Dream. Cleopatra's Dream. Bud Powell aan de piano. Fantastische pianist. Die eh, bekend is om zijn... Mm, eh, in, ja, fantastisch mooi ingetogen spel. Ook al speelt hij heel snel. En eh, een veel geroemd muzikant. We gaan naar The Blue Skies. Gezongen door... een van de great ladies of jazz, Doris Day. Blue skies smiling at me Nothing but blue skies do I see Blue bird singing a song Nothing but blue birds day long. Never saw the sun shining bright, never saw things going so right. Noticing the days hurry by when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from sea. Bluebirds singing a song, nothing but bluebirds all day long. I never saw the sun shine so bright, never saw things going right. Noticing the days hurry by when you're in love, my, how they fly. Blue But blue skies. uit duizenden herkenbaar. De big band van Count Basie met eh, Little Darling. We gaan nu naar eh, iemand anders die cd's vol heeft gespeeld met eh, nachtelijke muziek. Midnight Slows. En dat was de fameuze Hammond-organist Milt Buckner. En hij heeft heel veel stukken opgenomen met verschillende saxofonisten vaak. En het volgende stuk dat gaat draaien, dat is Milt Buckner op het orgel en Eddie Chambly op de sax. Tenderly. nog een saxofonist bijgekropen. Dat is Arnet Kop. Thank <laughs> Chamblee en Arnett Kapp. Twee saxofonisten die met elkaar de strijd aan gingen. Ik ga nog één stukje laten horen van Milt Buckner... en nu met alleen Arnett Kapp op de sax. Willow, weep for me. Hey! Mm-hmm. thank you Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love. Let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. Cause nice and easy does it every time. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be. nice and easy does it Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. One more. onmiskenbaar. Michael Bublé, nice and easy. 45 is hij inmiddels. En deze cd is alweer van 15 jaar geleden. We gaan nu naar jazz in Zwitserland. En daar hebben we John, eh, eh, John Harrison, lekker Zwitsers. <laughs> Eh, Peter Contrimas en Alvin Queen... En die speelden allemaal in Montreux. En het stuk dat op de draaitafel ligt is When I'm With You. pianist John Harrison met zijn trio op het festival in Montreux. Ik krijg nog eens eh, vragen van luisteraars in mijn kring... die dan zeggen, waar haal je toch altijd die mooie nummers vandaan en al die cd's? Eh, nou, ik zeg altijd, die trek ik uit de platenkast, maar die moeten er ook inkomen. En ehm, er zijn nagenoeg geen cd-winkels meer maar een rijke bron voor liefhebbers van uh, jazzplaten... die ik zeer kan aanbevelen, eh, zijn de kringloopwinkels. Want daar heb je eh, grote bakken met platen... En daar is altijd van alles te halen. En één van de kringloopwinkels waar je alles op een presenteerblaadje krijgt... dat is de kringloopwinkel waar een van mijn voorgangers hier in uh, ZFM Jazz... Eh, de scepter zwaait. En dat is eh, Fred Kroonsberg. En die beheert de platencollectie bij Dorcas in Heemstede. Dat is een kringloopwinkel. En daar is het altijd een feest om heen te gaan. Want alle, uh, alle jazzplaten zijn een rijen. Die liggen daar te pronken. En je hebt ze daar voor het uitzoeken. Voor een vriendenprijs zullen we maar zeggen. Want op de tweedehandsmarkt 1 euro of minder. En het is fantastisch. En zo heb ik gisteren ook weer enorm gescoord.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 Comes a nightmare, you can always stay awake depression, you may get another break. air, it's everywhere. And every dude is dressing up like Fred Astaire. So, honey, child, come on, get dressed, put on your best, cause style is back in style. John Pizzarelli, zoon van de nog fameuzere Bucky Pizzarelli. Allebei gitarist, waarbij die John ook nog een mooie swingende zangstem heeft. We gaan nu luisteren naar de stem van Bill Henderson. Eh, overleden in 2016 en onder andere groot geworden bij de, het trio van Oscar Peterson.